uur. Goedemiddag, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Amsterdamse clubs gaan zaterdag toch open. Vorige week kondigden clubs en discotheken al aan dat ze hun deuren ook na 10 uur s'avonds open zouden doen... omdat ze klaar zijn met de coronaregels. Burgemeester Halsema van Amsterdam waarschuwde de clubs in haar stad om dat niet te doen... maar daar trekken ze zich niets van aan, zegt een van de initiatiefnemers. Halsema zegt dat er boetes tot 4500 euro worden uitgedeeld... en dat discotheken mogelijk ook moeten sluiten. Een groep antifaxers is een GGD-priklocatie in Heerlen binnengevallen... omdat ze het niet eens zijn met de vaccinaties en het coronabeleid van het kabinet. De actievoerders filmden GGD-medewerkers en één werd ook geslagen. De burgemeester van Heerlen vindt het onacceptabel en zegt dat de priklocatie extra wordt beveiligd. Een overgrote meerderheid van de Tweede Kamer heeft tegen de verplichte bedenktijd gestemd bij een abortus. Na een aanvraag moet je nu vijf dagen nadenken of je het wel echt wil. De meeste Tweede Kamerleden vinden dat je prima zelf kunt bepalen. Om de verplichte bedenktijd echt te laten verdwijnen is ook een meerderheid in de Eerste Kamer nodig. Het is nog niet bekend wanneer die erover stemt. En Irene Schouten heeft weer een gouden medaille binnengeschaatst. Ze won de 5 kilometer in een Olympisch record. Ik heb één keer sneller gereden en dat was voor... Nee, eigenlijk ja, één Eén keer, op Laagland, hè? Ja. Ehm, en dat was in Heerenveen. En ehm, nou ja, als ik, dat ik dan nu uh, eh, 6.43 rij hier in, eh, in Beijing... Eh, op het goede moment is wel heel mooi. Het is de tweede gouden plak voor Schouten. Vorig weekend won ze ook al de 3 kilometer. Het weer vanavond alleen in Limburg nog wat nattigheid. Morgen veel wind en er trekken buien over. Maar smiddags is het overal droog met veel zon en minder wind. Het wordt een graad of 7. ZFM, verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer kan op de meeste wegen prima doorrijden. Alleen bij Amsterdam op de A10 Noord staat file voor de Koentunnel.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 She's all good loving at once. She's all good loving at once. She's all good loving at once. She's all good ZFM. ZFM. And if there ain't way Goedemiddag de hoofdpunten van het NOS-journaal. Antivaccinactivisten zijn een GGD-locatie in Heerlen binnengevallen. Ze gingen in discussie met het aanwezige personeel en er werd gevochten, meldt regionale omroep L1. Amsterdam gaat handhaven bij nachtclubs die zaterdag opengaan. Ze riskeren een boete van 4500 euro en ze moeten dicht als ze doorgaan. De clubs willen open uit protest tegen de coronaregels. Schaatster Irene Schouten heeft op de Olympische 5000 meter haar tweede gouden medaille veroverd. Ze bleef haar Canadese concurrent Weideman voor. Derde werd de Tsjechische Sablikova. Schouten won eerder ook al de 3000 meter. Dan het weer nog vanavond opklaringen.